Ook moeten de zes schadevergoedingen betalen aan de moeder. Insia werd in 2016 op tweejarige leeftijd ontvoerd... uit de woning van haar oma in Amsterdam. Volgens de rechter was de ontvoering tot in de puntjes voorbereid. Haar vader nam Insia mee naar India. Door hem begint waarschijnlijk ook een zaak om de vader bij verstek te veroordelen. De onderwijsinspectie heeft een rapport over het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam online gezet. Dat mocht nadat in een kort geding de president van de rechtbank geen bezwaar zag tegen publicatie. Kort geding was door het schoolbestuur tegen de inspectie aangespannen. Het rapport is direct gepubliceerd. Daarin staat dat de inspectie geen vertrouwen heeft in het schoolbestuur. Eerder deze week werd al bekend dat minister Slop van Onderwijs het schoolbestuur wil dwingen om op te stappen. De kleine gasvelden in Noordoost-Nederland worden versneld leeggehaald... blijkt uit een inventarisatie van de vier regionale omroepen in het Noordoosten. Volgens deskundigen kan dat versnelde tempo leiden tot bodemdaling en milieuschade. Uit het onderzoek van de omroepen blijkt dat er in de meeste gevallen... meer gas wordt gewonnen dan waar oorspronkelijk toestemming voor is gegeven. Volgens het staatstoezicht op de mijnen is er maar bij een paar velden sprake van een toename van de gaswinning. Het wordt makkelijker om persoonlijke gegevens die de overheid heeft te delen met anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om adres, leeftijd en inkomen. Staatssecretaris Knop schrijft aan de Tweede Kamer dat het voordeel is dat die gegevens digitaal en betrouwbaar zijn. Als bijvoorbeeld ook zorgverleners, woningcorporaties, scholen of sportclubs ze kunnen gebruiken, kunnen ze mensen beter van dienst zijn. Ook kan onnodige papieren rompslomp worden vermeden, is het idee. Het weer, het weer, veel bewolking en kans op buien, maar soms ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen maart zal buien bij 20 tot 22 graden.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 We hebben zo nog bluegrass, we hebben Amerikanen, we hebben nog twee nummers van het Spotlight album en uiteraard de Nashville Spiegelplaat. Dus gaan we snel verder. Ik zei het net al, bluegrass uit Flint, Michigan, de viermansformatie New Country Grass en Money Can't Buy Love in the City. informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl weet ik zeker. Dit gaat weer een hele dikke hit voor ze worden. Lady Antebellum en What If I Never Get Over You. We gaan verder met de spiegelplaat. In 1984 zetten vader Royce en dochter Jeannie, oftewel de Kendalls, dit nummer op de plaat. En in 1994, dus tien jaar later, maakte Alan Jackson zijn versie ervan. Je gaat twee keer luisteren naar een titel waar ik echt helemaal achter kan staan. Thank God for the radio. Dit is de Nashville Spiegelplaat. At the wrong end of the high long night has no end When there's no one there beside me Till I hold you once again Thank God for the radio When I first dance to. And there's a song they played the night we met. And there's a song we first made love to. That's a song I'll never forget. So thank God for the radio when I'm on the road, when I'm far from home, feeling blue.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 En hebben ehm, een band opgericht wat de naam draagt Whisker Brothers. Het is een band met bluesrock, baarden en barbecue, zoals ze het zelf zeggen. Ze hebben een album uitgebracht, Good Old Barbecue, met allemaal nummers eh, die daarop staan die gerelateerd zijn aan het onderwerp barbecue. En zoals ook deze, MUZIEK your life. South of the border, man, sure is nice. Grab a it, better do that twice. Hell, I knew a fella done did it thrice. Rock and roll it. Done knock me down. ain't lived till you felt the fire. Pick your poison, red or green. That rockamole's your gasoline. Rockamole done knock me down, roll me. Rockamole, rockamole, rockamole, rockamole. af en toe nog wel wat CC-topklanken hierin voorbij komen. De Whisker Brothers waren dat en Rockamole. Hey Astrid, je hebt een... Eh, e-mail! Via info.nashvilleradio.nl kregen we van de week een e-mail van de formatie Royal South. Deze formatie komt uit Engeland en bestaat uit Sarah Beth, Clem Mitchell en Vicky Van. Ze hebben de producer Paul Worley in de arm genomen en dit is een hele bekende meneer in Amerika, want hij is onder andere de ontdekker van de Dixie Chicks en heeft ook geproduceerd voor Lady Antebellum en bijvoorbeeld de band Perry. Dit is dus de single van Royal South en die heet Shh, Don't Say a Thing. I thought I had closure, walked in with composure, but had to do a double take. A hot blonde in boots, but I can see I guess he likes them big and fake. Don't say a thing, keep it all in bay. Don't say a thing. van Cardo Friends. Dat was One of the Days. En zijn debuutalbum is geproduceerd door David Kersenbaum. En dat is een van de grotere producers in Amerika... die voor heel veel verschillende grote namen ook geproduceerd heeft. Dus uh, topalbum, Cardo en Friends. Ga er zeker naar luisteren, want zo heet zijn debuutalbum We hebben in Nederland hebben er een Southern Rock Band bij. Jawel, ze zijn met z'n vijfjes. Van hun debuutalbum Enjoy the Ride is dit Copperhead County en The White Plains. to Nashville Country Radio, your weekly dose of country. Jimmy Rogers, Patsy Cline, we lost Hank at 29. Roy Acuff, Johnny Horton, dancing Bill Monroe. Woody Guthrie, Bob Wills, Spade Cooley, Kitty Wells, Jimmy Dean, and Big John, and old Hank Snow. this country road. Mammy Lou and Conway Twitty, Mama Mel and Detroit City, Crystal Galen, Willie Whalen, David Allen Cole, Earl Thomas, City Rabbit, Shenandoah. was Toby Keith en That's Country Bro. Een nummer waarin heel veel namen van country artiesten voorbij komen. Dus als je nog niet zo op de hoogte bent van alle country artiesten... ga zeker naar dit nummer luisteren, want dan, eh, ben je in één keer helemaal bijgeschoold. We gaan verder met Spotlight album. Het album Blue Roses van Runaway June. Daar ga je zo nog twee nummers van horen. Ik had, van de week had ik op social media had ik een berichtje gezet met de vraag van... joh, als ik Runaway June met Blue Roses nou Spotlight album van de week zou gaan maken wat voor nummers zou ik daar dan van moeten draaien? Nou, Louise uit Engeland heeft erop gereageerd. En die had dus ook inderdaad de top 4 samengesteld. In het eerste uur hoorde je er al twee van. En dit zijn de laatste twee. Head Over Heels en I Know The Way.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 She's endless all your summer, yeah, sunshine 365. When she forgets the punchline, it still gets me every time. Cause I love Russell Dickerson en Every Little Thing. We kregen van de week op info.nashvilleradio.nl ook nog een e-mail uit Noord-Ierland van Carrie Fearon. Zij vroeg of wij aandacht wilden besteden aan haar laatste single. En dat is een origineel uit 1964 van Bob Dylan. En die heeft het toen geschreven en omschreven als een folkwals. Dus je mag zo nog even lekker gaan dansen op ons laatste nummer. Want jawel, Nashville is er alweer klaar mee. Twee uur lang heb je kunnen luisteren, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je terug. En wil je weten waar we uitgezonden worden of waar waar dan ook.